Het aartsbisdom van Milwaukee in de staat Wisconsin heeft uitstel van betaling aangevraagd. Aartsbisschop Listecki verklaarde dat zijn bisdom niet meer genoeg geld heeft om nog meer schadevergoedingen te betalen. Het bisdom van Milwaukee heeft al zo'n 30 miljoen dollar uitgekeerd aan slachtoffers van misbruik door priesters. Als het bisdom er financieel weer beter voor staat, kunnen meer slachtoffers een schadevergoeding verwachten, benadrukte aartsbisschop Listecki. De afgelopen jaren hebben acht bisdommen in Amerika om dezelfde reden uitstel van betaling aangevraagd. In de Duitse stad Hamburg is een levende baby gevonden in een koffer. Een medewerker van het congrescentrum in de stad vond de koffer voor de deur van het gebouw en nam hem mee. Toen hij gehuil hoorde, maakte hij de koffer open. Er lag een meisje in van ongeveer een dag oud. Aan de navelstreng was te zien dat de moeder is bevallen zonder hulp van een arts of verloskundige. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar. De politie van Hamburg is op zoek naar de moeder. New York heeft het afgelopen jaar een record aantal toeristen ontvangen. Bijna 49 miljoen mensen brachten een bezoek aan de Big Apple... En dat is 7% meer dan in 2009. In dat jaar zag New York het aantal toeristen voor het eerst dalen. De meeste toeristen waren Amerikanen. Zo'n 10 miljoen mensen kwamen uit het buitenland. New York trekt van alle Amerikaanse steden veruit de meeste bezoekers. Miami en Los Angeles volgen op afstand. Het weer, vannacht droog en opklaringen. Temperaturen tussen plus 1 vlak aan zee en min 5 in het zuidoosten. Overdag droog, maar in de avond natte sneeuw en regen.